Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden... van wie er twee waren overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije tijdens een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nu gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie Syriërs en Koerden en alleen mannen. Het is nog niet duidelijk waardoor de twee migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het goed gaan. Er is afgelopen avond geen oplossing gekomen voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Maar dat is niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel werden 750 asielzoekers verwacht... terwijl er maar plaats is voor 275 mensen. Volgens Velema lijkt het op de situatie van twee weken geleden... toen asielzoekers op stoelen moesten slapen. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel uit van de gevaarlijke stof benzeen. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente. Het bleek dat de asfaltcentrale twee keer zoveel benzeen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Als de asfaltcentrale de uitstoot niet vermindert, dreigt de gemeente de fabriek deels stil te leggen. Er komen de komende tijd ook meer controles. Is de uitstoot nog te hoog, dan riskeert het bedrijf een boete van 10.000 euro. In Huizen, Hilversum en Gooisemeren zijn geen undercover onderzoeken gedaan in moskeeën. Zeggen de gemeenten volgens het ANP in een verklaring. Ze doen dat in reactie op een publicatie in het NRC. Daarin stond dat de gemeente undercover islamitische organisaties bezocht... om gevoelige informatie te verzamelen. Volgens de gemeente zijn er geen stiekem bezoeken gebracht aan de moskeeën... en wisten de personen die geïnterviewd zijn dat ze meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente. Het weer is op de meeste plaatsen droog.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 No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. you finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or simmer down, and I won't ham it up or simmer down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here with me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.